Tot nu toe hielden de conservatieven vast aan verkiezingen in februari, maar die zijn bereid tot uitstel. Vorige maand stapte de socialistische premier Papandreou op vanwege de grote financiële problemen in het land. Daarna vormden de socialisten en conservatieven, samen met een kleine rechtse partij, een coalitie om Griekenland door de schuldencrisis te loodsen. Niet alleen moet er flink worden bezuinigd, de Griekse regering moet ook belangrijke onderhandelingen voeren met banken en andere schuldeisers over de kwijtschelding van een deel van de Griekse schuld. In het centrum van Den Bosch is een schip tegen een sluisdeur in de Zuid-Willemsvaart gevaren. De deur is daardoor beschadigd en kan niet meer worden gebruikt. De scheepvaart op het kanaal tussen Veghel en Den Bosch is voorlopig gestremd. Vannacht wordt een hydraulische arm aan de sluisdeur gezet, zodat die weer kan worden bediend. En dan kan ook het scheepvaartverkeer in de Zuid-Willemsvaart bij Den Bosch worden hervat. President Obama gaat het congres deze week vragen het schuldenplafond met 1200 miljard dollar, ofwel 8% te verhogen. De federale overheid heeft de nieuwe uitgavenlimiet van ruim 15.000 miljard dollar alweer bijna bereikt. Die limiet kwam op 2 augustus tot stand na veel politiek gesteggel tussen Obama en de Republikeinen. Waarschijnlijk komen er nu geen politieke problemen, omdat het congres in augustus in principe al akkoord is gegaan met de verhoging die Obama nu wil. Inmiddels zijn de partijen nog geen stap dichter bij een oplossing van het Amerikaanse schuldenprobleem gekomen.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 allemaal fijne dagen en een